Kees Groot met het NOS-journaal. De Poolse automobilist die in Meijel in Limburg een meisje en haar opa en oma doodreed... is in hoger beroep veroordeeld tot 15 maanden cel. Ook heeft hij een rijontzegging van vier jaar gekregen. De twee grootouders waren in 2013 met hun kleindochter van twee jaar aan het fietsen op een fietspad... toen ze werden geschept door de auto van de 34-jarige Pool. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Die veroordeelde de man tot 120 uur werkstraf. Nabestaanden reageerden toen woedend op het vonnis. De vader van het omgekomen meisje gooide een stoel naar de rechter. Minister van der Steur heeft enige tijd nodig voor hij de Kamer kan informeren over wat er precies is gebeurd voor en na de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der Graaf. Gisteren beloofde hij de Kamer een feitenrelaas. Daarbij ging het vooral om de eerste foto van Van der Graaf en de vraag of die in scène is gezet. Vanochtend zei de vroegere advocaat van Van der Graaf dat de overheid heeft aangedrongen op het publiceren van foto's. De Egyptische president Sisi heeft 100 gevangenen gratie verleend, onder wie twee journalisten van Al Jazeera. Wanneer ze vrijkomen is nog niet bekend. De Canadees en de Egyptenaar werden vorige maand veroordeeld tot drie jaar cel voor het verspreiden van onjuiste informatie. Critici zeggen dat ze waren opgepakt omdat ze de moslimbroederschap een platform hadden gegeven. Albert Heijn gaat in 15 winkels de tabaksproducten afdekken. Het gaat om een proef waarin de supermarktketen wil onderzoeken hoe de pakjes check en sigaretten het beste uit het zicht kunnen worden gehouden. Hiermee loopt Albert Heijn vooruit op een plan van de Tweede Kamer om dit met alle supermarkten te regelen. KWF Kankerbestrijding is blij met de proef. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het zuiden valt er mogelijk nog een bui. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Ook morgen eerst regen en later opklaringen. Het is dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen bij Rotterdam op de 20 naar Hoek van Holland. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 kilometer door een kapotte auto.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 Jawel. Ja, en is een mooie top 3 hoor. Ja, ik vind, het, ik vind hem leuk. We beginnen al eh, goed. Ja, dat weet ik wel. Nou, eh, ramen en deuren dicht, want het eerste is weer een puistherrie, dat wil je niet weten. Ja. Eh, vandaag opnieuw op nummer 3, gezakt van nummer 1, Iron Maiden. En van dat album van deze heren... gaan we luisteren naar de single die van dit eh, album afgekomen is. Speed of Light. dat hebben we weer overleefd. <laughs> Hier een je de headbang in de studio, zeg. yeah. <laughs> Bruce Dickinson met Iron Maiden en uh, dat heet Speed of Light. Jawel. Ja. Nou, Blijf het lekker vinden, maar goed. Gaan we nou weer muziek draaien? Ja, ieder zijn <laughs> smaak. Oh, wacht even. Daar kunnen we nog een hele discussie over hebben. Nee, gaan we niet doen. nee. gaan we niet doen. We gaan muziek draaien, zeker. Ja. <clears throat> ja, precies. Ja. Uh, nummer de twee. volgende, nummer twee. Van zeven gestegen is eh, de band Byruth En uh, daarvan gaan we horen August Holland. in de eh, vinyl 50 top 3. Nou, en de nummer 1, eh, dames en heren, is een hele grote verrassing. Hè? Dat is echt een hele grote verrassing. Nou, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel stellen. Het album is vorige week uitgekomen. En van dit soort muziek zou je niet verwachten dat het in één klap op nummer 1 binnenkomt. Dat is eh, uniek, vind ik dat eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat, vind ik dat gewoon uniek. Helemaal te gek. Eh, in het vorige uur, nee, in, uh, in uh, Zandvoort Lust hebben we er al een, track van gedraaid, de titelsong. En ja, toen, toen wisten wij nog niet <laughs> hoe, hoe hoog dit album zou zijn binnengekomen. Gaat natuurlijk om David Gilmore. En het album dat heet Rattle That Lock. Oftewel Verwoest dat slot. En, <laughs> nou, rammelde mee. Oh, rammelde mee. Ja, rammel, rammel rammelen. Oh, met, met dat slot. Nou, oké, dat mag allemaal. Eh, die track <laughs> heeft u al gehoord. Het is een prachtig album. Ik heb het thuis al diverse keren gewoon helemaal gedraaid. Er staat zulke mooie muziek op. Het is echt ongelooflijk. Volgens de recensenten van de Vinyl 50 is het het beste wat hij van zijn solowerk tot nu toe. Dus het, hij overtreft zichzelf. En, ja, en, heel verrassend nieuw binnen. Ja. En gelijk op één. Ja. En dat vind ik echt eh, geweldig. Ja. En we gaan hiervan draaien, het nummer. Uh, beauty. Gewoon toepasselijk. begint heel rustig. Dus mooie muziek van eh, David Gilmour. Eh, de kenners weten het natuurlijk een van de frontmensen van Pink Floyd. En dat is er ook duidelijk hier weer in terug te horen. Eh, samen met Roger Waters natuurlijk was hij de grote man. <clears throat> nadat Sid Barrett uit, overleden was en zo en uit de band was gestapt. David Gilmore dus. En als we tijd hebben, dan draaien we straks nog een mooi liedje ervan. Maar, want hij is ook hoogste nieuwe binnenkomer. Dus dat kan ook nog een keer. Dit was de top 3. Met op 3 Iron Maiden. Met op 2 uh, eh, Beirut. En op 1 David Gilmore. Twee nummers nu van Neil Diamond. Want anders dan gaan we de tijd niet halen. En ik wil wel die hele LP gedraaid hebben. Dus eh, je krijgt eh, twee nummers van Neil Diamond achter elkaar. En het eerste dat heet Street Life. life. Hey, let me show you the finks, the punks, the judge, the junkies. Stay close to me for a while, for a while, for a while. Say, boy, you got to get streetwise. Hey, little boy, you're a babe in arms. Stay out of harm's way right here with me. jive. Just arrived, try it for size, for a while, for a while. Street life, hell in the city. You got to read there, watch out for that street life. Say Street Life. En nu... Home is Wooden Heart. Wounded Heart. Home is a wounded heart Haven't you heard He's out for love and for glory And she's waiting home by the fire It wasn't it yesterday Wasn't it me who said it swore that you'd never regret it. Now home is a wounded heart. It's a complicated thing. I can see you standing there You know that I can't bear your wounded heart Paint me a red balloon Give me a string and baby I'll tie it Give me a ring and baby even lastig hoor. Een plaat afkondigen midden in een uh, eh, niesbui. Jongen, jongen. Home is a Wounded Heart, wou ik zeggen. En dat was ook de titel eh, met Larry Knechtel op de piano. Eh, Bob Boucher op akoestische bas. En de strijkers en blazers werden in dit geval gearrangeerd door Bob James. Prachtig, prachtig stuk. En Home is a Wounded Heart. van ons classic album van deze dag. En dat is natuurlijk Neil Diamond en The Beautiful Noise. Ehm, nou, we hebben de top 3 gehad. We hebben nog een paar nieuwe binnenkomers. Ja. Ja. Ja, ik heb op, eh, op nummer 19 binnengekomen. Kamasi Washington. Wie? <laughs> Kamasi Washington. Kamasi. Eh, ja, en eh, hij heeft een debuutalbum uitgebracht. Getiteld The Epic. En hij is een Amerika Amerikaanse jazz-saxofonist. Oh. Het album is uitgebracht op 5 eh, mei dit jaar. Eh, op het Brainfeeder eh, label. En van dat album gaan we luisteren. Final Thought. Oh, dat klinkt wel lekker. Lekker. Vette Oeh. <laughs> ben al, ik ben al gewonnen. lekker. Oeh wat anders. Ah. Hampton heet de man. Het is een eh, Amerikaanse jazz saxofonist. Het is zijn debuutalbum ook nog eens een keer. En ik vind het lekker. <laughs> Goh, dit is echt een tip voor, uh, voor de jongens van ZFM Jazz op zondagmorgen. Jongens, houd dit in de gaten. Kamasi Washington heet de man. Het album, heet die Epic. En eh, het, is een, het is fantastisch. Alleen al zo'n zo'n intro met zo'n vette Hamilton. Daar ben ik al helemaal verkocht. Heerlijk. Ehm, dus <clears throat> dat eh, voor de jazzliefhebbers. En ook dat soort muziek kun je dus tegenkomen in de vinyl 50. Kamazi Washington. Ik noem de naam nog maar een keer. Eh, speciaal voor alle jazzliefhebbers. We gaan ehm, verder met Neil Diamond. Jungle Time is het volgende. Jungle Time heet het eh, nummer. En eh, dat komt dus van het album ehm, <clears throat> eh, Beautiful Noise van Neil Diamond. Dit album, zegt Neil Diamond zelf, is een serie van ja, herverzameling. Gezien door de ogen van een jonge singer-songwriter... die zijn weg zoekt door New York City's Tin Pan Alley voor de kennis dat was een uh, Alley, Dat was zo'n straat waar heel veel muziekuitgevers zaten. En ook heel veel eh, componisten zaten. Die, eh, zoals onder andere Carol King was daar, de, maakte deel. Niels Sedaka hoorde daar ook wel een beetje bij. En die zaten daar in de, de vroege jaren zestig. Het is gemaakt door mensen. Het is gemaakt met ja, mensen, plaatsen en gebeurtenissen uit een periode die ehm, sommigen noemden een, een eh, renaissance van, uh, van, eh, van die American Spirit, de Amerikaanse geest. Anderen noemden het de, het begin, de start van een, een, een nieuwe periode van decadentie. en whatever history calls it, zegt hij, wat, wat ooit de historie het ook mogen noemen. de, de vroege jaren zestig ehm, opende de deuren naar een eh, hele nieuwe, manier, nieuwe golf van eh, bewustzijn. En for most of those who passed through the beautiful, hot, noisy portals. En dat zei Neil Diamond over dit album. Ehm, we gaan er, nog, er komen nog twee stukken van. Maar we gaan eerst nog even weer naar de vinyl 50. Want daar hebben we ook nog een paar hele prachtige dingen staan. Mm -hmm. ja. ja. nou, de eerstvolgende is niet een van jouw favorieten. Ook niet oh. een van de mijne, moet ik eerlijk zeggen. Sla hem over. uh, <laughs> ja, wat zullen we doen? nee, ik weet het niet, want ik, ik kan dat niet hier vandaan niet zien wat jij hebt klaarstaan. Uh, Guns N' Roses? Oh nee, slaan hem over. Oké. Ja, die slaan we over. Wat jij vindt. Ja, nee, slaan we over. Daar hebben we geen tijd meer voor. Ah. nou doen we alle Guns N' Roses fans doen we pijn. Ja, ja. doen we heel veel pijn. Ja, nou daar is allemaal wat van. Ja. Nou. we houden onze oren wel dicht. <laughs> nou ja, ik heb ah. niet echt een hekel aan Guns, Nee, ik vind een goede band, alleen die Axel Rose moet zijn kop houden. Ja, ik vind die nieuwe zanger beter. Ja. Eerlijk gezegd, muzikaal gezien vind ik ze fantastisch. Ja, oké. nou, en dit is eh, een re-release van hun eh, allereerste studioalbum. En dat album heet Appetite voor Destruction. En eh, daarvan gaan we draaien, denk ik, een nummer met, vind ik, een, een, een epic intro. <laughs> Welcome to the jungle. band is wel lekker, maar die zanger. Ja. Maar ja, dan, zal ik, uh, dan doe ik alle Guns N' Roses fans, die fan Axel Rose weer fans pijn mee. Maar ik vind het gewoon niks, die man. Ik, heb een, ik vind het gewoon een rotstem. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. En, niet, en niet aan hem. Maar oké. Het schijnt trouwens zo te zijn dat hij met Slash weer on speaking terms is. Dat ze waarschijnlijk weer samen gaan werken. Ja. Ehm, dus eh, voor de Guns N' Roses. trouwens van dit album las ik net 30 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Oh, ben ik Dus dat is behoorlijk wat. Ben ik de enige die het niet heeft. <laughs> ik heb hem ook niet. En dat voor een, eh, voor een metal fan. Oké, niet. we gaan door met eh, Neil Diamond. Want we moeten nog uh, eh, even een paar mooie stukken van Neil Diamond draaien. We, we hebben er nog twee. En ehm, het volgende nummer wat wij van het album ehm, Beautiful Noise draaien... dat heet Signs. Oftewel tekens. Signs. like shooting stars that pass across the nighttime skies. They reach out in their mystic language for us to read between the lines. Some are born who would defy them. Others still who would deny them. Songs like moments hung suspended Echoes just beneath the heart Speaking voices half remembered And half remembered play their part Signs that come as we lay sleeping Left behind for our keep signs. Sail along, sail along the reefs and the coves inside your soul. Sail along, sail. journey far still never read them. Diamond, Signs. En we hebben nog één stuk te gaan van het album. Die gooien we er gelijk achteraan, want anders dan redden we het niet meer met de tijd. Ja. <clears throat> dus, en dat is dat nummer wat ook voorkomt in de film The Last Waltz, The Last Waltz afscheidsconcert van eh, de band. Waarin Neil Diamond dit nummer ook zong. Dry Your Eyes. Dry your eyes, take your song out. It's a newborn afternoon. And if you can recall the singer, you can still recall the tune. dry your eyes and play it slowly Like you're marching off to war Sing it like you know he'd want it Like we sang it once before midst of the waiting crowd. If you'd ever be forgotten, sing it long and sing it loud. dat je aan het eind van zo'n programma nog altijd weer tijd tekort komt. Misschien lullen we wel te veel. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Eh, Dry Your nummer, het laatste nummer van het classic album van deze week. Neil Diamond en eh, Beautiful Noise. Uh, eens even kijken. Misschien, nou, we gaan eerst naar de hoogste nieuwe binnenkomen. Misschien dat we dan nog in, tijd hebben voor de op één na hoogste nieuwe binnenkomen. Maar we gaan eerst naar de hoogste nieuwe binnenkomen. Eh nou, niet helemaal, want de allerhoogste hebben we ah, net ah. eh, even al gehad. Oh ja, dat is Dave Gilmore. Ja, dat is natuurlijk zo. <laughs> Dat, die stond op nummer 1, die had je al gehoord. Ja, ja, ja die heb je al gehoord. Nou. En op één na nieuwste binnenkomen, komt binnen op nummer 5. Ja, En ik, ik, heb het er al twee weken over, hè, van het album. En ik heb weer gelijk gekregen. Hè, want we rot, hè? houden we rot is er Hij doet het nog. Ja. Keith Richards, de gitarist van de Stones, komt binnen op nummer 5 met zijn album Cross-Eyed Heart. Oh. is afgelopen vrijdag uitgekomen, het album officieel. Ook op vinyl. Dus, nou jongens, is dit niet geweldig? Geweldig, fantastisch. mooi album ook. Ja, het is een prachtig album. Het is heel mooi. En eh, we gaan er een schitterend nummer van draaien. Ja, Rob Blind. Ja, dat is zo mooi. Luister. Rob Blind, Keith Richards. some money Who it is It ain't quite clear Stolen from my honey She holds my stash around here The cops, you know I can't involve them They'd only interfere to find Cause it ain't the money, honey But the heart you stole was mine They're the cops I can't involve them God knows what they could find But I've learned a lesson from that fate is yet to be. nummer dit van eh, het nieuwe album dus van Keith Richards. En dat heet Cross-Eyed Heart. Vijf binnengekomen in de vinyl top 50. En het is echt een geweldige plaat. Dat kan ik u aanbevelen. Er staan diverse lekkere nummers op. Uh, eh, achtige nummers, maar ook hele andere dingen. En ja, dat stemgeluid. Hè. Dat stemgeluid. dat <laughs> is echt niet te geloven. Maar goed, ehm, dit was hem voor vandaag. We hebben helaas geen tijd meer voor. We hadden er nog eentje over, maar nou, daar hebben we nou helaas geen tijd meer voor. Anders moeten we hem na tien seconden afbreken. Dat is ook een beetje zonde natuurlijk. Ja, dat is Maar dat houdt u nog wel te goed hoor. Doen we nog wel een keer. Draaien we nog wel een keer die man. Pas wel. Ja. We gaan naar huis. We gaan er stoppen. Dit was de vinyljaren voor deze 23 september. Volgende week is dit programma natuurlijk weer de 30 e En dan weer met een nieuw classic album. En natuurlijk ook weer met een eh, nieuwe vinyl 50. Ja. Dat zit er wel in. Eh, ik dank Angela voor de productie. Dankjewel. <laughs> alsjeblieft. Ja, graag gedaan hoor, moet je maar zeggen. Ja, ja. dankjewel alsjeblieft. Dankjewel alsjeblieft. <laughs> Eh, ik zal er morgen weer met Dolly samen in Zandvoort Lunch.